Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Libië heeft een ambulancevliegtuig ter beschikking gesteld dat vertrekt om 10 uur. De oom en tante van Ruben die naar Libië waren gekomen vliegen met hem mee terug. Ook is een arts uit, uit Libië aan boord. Die moet zijn collega's in Nederland informeren over de medische toestand van Ruben. Het ministerie heeft de media opgeroepen de jongen en zijn familie met rust te laten. De politie in Indonesië heeft een complot ontdekt om de president te vermoorden. De aanslag was gepland voor 17 augustus, de dag dat Indonesië zijn onafhankelijkheid viert. De aanslag zou deel uitmaken van een massale terreuractie naar het voorbeeld van die in Mumbai in 2008. Er zouden hotels worden ingenomen en buitenlandse toeristen worden gedood. De terroristen waren er volgens de politie op uit om een islamitische staat te stichten en de sharia in te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn drie betogers om het leven gekomen na gevechten met het leger. De militairen schieten met scherp op de roodhemden. Meer dan veertig mensen zijn gewond geraakt. Onder hen zijn ook twee journalisten, een Canadese verslaggever en een Thaise fotograaf. In het centrum van Bangkok eisen duizenden roodhemden het vertrek van premier Abhisit en zijn regering. Steve McLaren heeft de Rinus Michels Award gekregen. De Brit die Twente aan zijn eerste landstitel hielp is door zijn collega's gekozen tot beste trainer van het jaar. McLaren volgt Louis van Gaal op, die won vorig jaar. McLaren is vertrokken bij Twente. Volgend jaar traint hij Vulfuil Volksburg in Duitsland. De Rinus Michels Oeuvre Award ging naar de technisch directeur van Feyenoord, Leo Beenhakker. En dan het weer. Vandaag schijnt geregeld de zon en is het op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur is rond de 13 graden. Morgen alleen in het noorden kans op een bui.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 We zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. Voor het zover is hebben we nog een paar platen te gaan. 20e jaargang Euro Breakdown, aflevering 19 vandaag, 14 mei 2010. De lijst deze week 15 stijgers, 1 zittenblijver, 21 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen Owl City, Final Twilight, Robbie Williams met The Morning Sun en James Morrison Get To You ook uit de lijst. Bob de Clown's Hera Awana gaat 9 plaatsen omhoog. Daarmee het snelst van allemaal. De snelste daling is in handen van Leona Lewis. I Got You leeft in één keer 8 plaatsen in. Melanie Fiona stond helemaal onderaan de lijst met It Kills Me. Maar met 17 weken wel het langst van allemaal. Kijken we even achterom in 14 mei 1642. De stad Montreal die wordt gesticht, toen onder de naam Ville-Marie. Het is de derde nederzetting in de kolonie Nieuw-Frankrijk. 1920 het eerste verkeersvliegtuig dat landt op Schiphol. En op 14 mei 1978 in Sertogenbos wordt de eerste glasbak van Nederland geplaatst. Hoe zijn Nederland reizen op dit moment zonder glasbakken? Dat is natuurlijk de vraag die we allemaal bezighouden op deze dag. Terug naar de hitlijst van Europa. Op weg naar de nummer 1 van Europa. De nummer 17, vier weken in de lijst. Christina Aguilera. Vorige week op 24, deze week dus op 17.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 me. You know it's not the norm. dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. stand, you can stand, you can stand, you can stand. eyes will shine together. Told you I'll be here forever, that I'll always be a friend. Took all, I'm sticking out to the end. Well, now I'm waiting more than ever. And all that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand, you can stand, you can stand, you can stand. Deze week op nummer 15 de Baseballs Umbrella. Zes weken in de lijst, ze pakken drie plaatsen winst. Van 18 gaan ze dus naar die 15e plek toe. Daarvoor je Gabriella Chilmis On A Mission. 9 weken staat ze in de lijst. Vorige week stond ze nog op 20. Deze week omhoog naar nummer 16. Christina Aguilera is Not Myself Tonight. Daarmee staat ze nu 4 weken in de lijst van Europa. Voor 24 ging zij omhoog naar nummer 17. De nummer 14, die slaan we dan even over. Mac and Dino, Feels Like a Prayer, leven namelijk uh, twee plekken in. Van 12 zakken ze naar 14 in de tiende week alweer. En voordat we straks naar het shownieuws gaan, krijgen van meer, eerst nog de nummer 13. Vier weken in de lijst Rio. One Heart gaat van 17 omhoog naar 13. So wake up, all the world children. Tune into the rhythm of love. Open your eyes. and groove. This groove is spreading love is a thing we do. Now turn back and we now go back night. nummer 13 deze week Rio One Heart. Ik zei net al, op nummer 35 kwamen we tegen Cleese. Het had niet veel gescheeld of eh, deze dame hadden we nooit in de muziekwereld gezien. Want Cleese heeft een carrière als chefkok overwogen. De zangeres overwoog de muziekwereld vaarwel te zeggen nadat ze had eh, geworsteld met haar laatste album Cleese Was Here. Ze nam vier jaar vrij om een opleiding te doen als kok. Het was een hobby, maar ik ben verliefd geworden op het eten en de levensstijl. Die je als kok eh, aanneemt, zegt ze tegen Britse Daily Record. De 30-jarige zangeres vertelt dat alle energie uit haar werd gezogen bij het maken van het album in 2006. Als je het niet leuk vindt om een album te maken, moet je het ook niet doen, luidt de wijze les van Cleese. Haar kokslessen waren een eh, goede afleiding en ze voelde geen druk meer om platen op te nemen. Ze is afgestudeerd en rekent eh, zou ze maken toch wel tot haar specialiteiten. Gelukkig is ze weer terug te vinden in de muziekwereld, Kelly's. Haar single a cappella doet het dus erg goed eh, in Europa. In de tweede week al terug te vinden op nummer 35. En voor de soap rond Cheryl eh, Cole, vandaag alweer aflevering 6. Vorige week in aflevering 5 werd bekend dat Fergie eh, beweert eerder het bed te gaan delen met Cheryl Cole dan Will I Am. Cheryl Cole en Fergie die gaan samen namelijk een single opnemen. Fergus collega Will A.M. zou volgens het Britse tabloid De Zon een nummerschijf voor deze twee zangeressen. In de bek vechten de Black Eyed Peas leden nog om een nacht dus met Cheryl. De 26-jarige zangeres verliet het huis van haar man Ashley Cole onlangs vanwege dienst veelvuldig overspel. Cheryl haalde uit op de schouder van Will IM, die na fluit meer van de achtergebleven zangeres ging voelen. En daarop pochte de biseksuele Fergie dat zij de zangeres eerder in het bed zou gaan krijgen. Cheryl Cole toert eh, samen met de Black Eyed Peas door Europa op dit moment. Dat alles als voorprogramma van de band. En volgens een bron zou de band eh, tussen eh, de band tussen Cheryl en Fergie zo hecht zijn dat Will.i.am besloten heeft een single voor de dames te schrijven. Eén ding is zeker, volgende week waarschijnlijk weer meer nieuws over Cheryl Cole in het shownieuws. Wat we ook hebben van Cheryl Cole is een nummertje op nummer 11. En dat heet Parachute. wie zou Sheryl Cole nou bedoeld hebben met dit nummer? Will I Am of toch Fergie? Het blijft dus ook die eh, door blijft spelen. Nummer 20 deze week in de lijst van Europa. Twee plaats winst in de 5e week. IAS met solo. Train Hazel Sister levert er 6 in in de 14e week. Komt op 19. Black Eyed Peas, Rock That Body. 11 weken in de lijst. Vorige week op 15, deze week op 18. Christina Aguilera, Not Myself Tonight, gaat 7 plaatsen omhoog in de vierde week naar 17. Gabriella Chilmi is on a mission, 4 plaatsen winst in de negende week. De Baseballs Umbrella winnen de 3, staan nu 6 eh, weken in de lijst van Europa en deze week dus op nummer 15. Mac Indino, Feels Like a Prayer, vorige week nog op 12, deze week op 14. Rio One Heart, 4 weken in de lijst, ook 4 plaatsen omhoog van 17 naar 13. Cascada met Dangerous, 9 weken in de lijst. Van 10 zakken ze naar 12. En net de Sheryl Cole met Parachute, 6 weken in de lijst. Vorige week nog op 14, deze week terug te vinden op nummer 11. Gramophone SE, Why Don't You? 7 weken staan ze in de lijst van Europa. Vorige week op 7, deze week terug te vinden op nummer 10.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 Deze week staan ze ook op nummer 8. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag in het westen weer eh, flinke zonnige periodes. Landinwaarts wel wat eh, meer bewolking. Het blijft wel overal droog vandaag. Middagtemperatuur zal niet hoog komen dan een graadje of 12. Ook morgen een hoop zonnige periodes, ook dan een graadje of 12. De noordwestenwind zal dan tussen de kracht van 2 à 3 liggen. In de nacht kan er wel opnieuw een eh, mistbankje ontstaan. De minimumtemperatuur in de avond zal rond de 2 graden liggen. Zondag is de grootste kans op zon in onze regio. En de maximumtemperatuur ligt dan iets hoger dan vandaag en komt uit op ongeveer 13 graden. Het waait wel een eh, overwegend matige westelijke wind. Volgens de ANWB nog steeds een beetje hommeles op de A9. Alkmaar richting Amstelveen bij eh, knooppunt uh, Rotterpolderplein. Daar is het allemaal dicht. Omrijden moet je vanaf Kastrikum al doen via de N8. Op de A9 nu Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en dat knooppunt Rotterpolderplein. Daar staat alweer 10 eh, kilometer aan auto's achter elkaar. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. In de zesde week leveren ze één plek in van zes zakken ze naar zeven dus. The Rome Republic. All the right moves. op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel.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 Leave them off the kin race, neither space nor time. So when the director yells cut, I'll be fine. I'm forever young. Forever young. I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever and ever. wide.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 talking bullshit. I be talking more shit, they nauseous. Hold up, I'll be here forever. You know I'm on my full shit, but I ain't with foreclosure. I will never forfeit less than four bars. Google bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young. I wanna Vorige week stond hij op nummer 4, JC Young Forever. Deze week is hij terug te vinden op nummer 6. 9 weken lang staat hij alweer in de lijst van Europa. Daarvoor de One Republic, All The Right Moves op nummer 7 en B.O.B. Nothing On You op nummer 8. Aan het begin van het uur zei ik al, er is één zitten blijven. En die was dus in handen van B.O.B. Nothing On You blijft deze week zitten op nummer 8. We zijn op weg naar nummer, nummer 1 van Europa. Even voor 5 uur hoor je welke dat is. Eerst heb ik nog een plaat van King voor je. Stop 4 minutes.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 The stage and the screams where it's just me and Keen. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? De grootste hits van Europa. Vier deze week Adam Lambert. 9 weken lang stond hij in de lijst van Europa. Vorige week was hij nog de beste van Europa. Deze week zakt hij drie plaatsen naar de vierde plek toe. Even tijd om te kijken wat er allemaal gebeurd is in de enige echte Nederlands top 40. Daar nieuw binnen op 39, Wylon, Happy Song. Ias met solo op 34 ook nieuw binnen. Lady Antebellum, niet voor nou. Nieuw binnen op nummer 30. En I Like This van Caro Elmerad zak van 8 naar 10. Telefoon Lady Gaga en Beyoncé blijft zitten op nummer 9. De Baseballs Umbrella zakken van 7 naar 8. What Do You Want From Me van Adam Lambert gaat van 3 naar 7. Fight For This Love van Sheryl Cole zakt van 4 naar 6. Hey Soul Sister van Train, 7 weken hebben ze op nummer 1 gestaan. 14 weken staan ze in de top 40 en deze week zakken ze van 3 naar 5. Memories, David Guetta featuring Kid Cudi. Deze week van 6 naar 4. Heartbreak Warfare, John Mayer van 5 naar 3. Nothing on You, Bino B, featuring Bruno Mars. Twee weken hebben ze op nummer 1 gestaan. En deze week staan ze voor de tweede week op nummer 2. En nummer 1 van de Nederlandse top 40. Is een beetje overal in Europa op dit moment. Is Alora Dans van Stromae. Drie weken lang staan ze op dit moment eh, in de Nederlandse top 40. Waarvan twee weken al dus op de hoogste tree van de Nederlandse top 40. Tot zover de Nederlandse top 40. Terug naar de hitlijst van Europa. En dat doen we met de nummer 3. En de nummer 3 is in handen van Alicia Keys. The Empire State of Mind maakte ze ooit met JC. Dat was al een grote hit. En nu had ze Ik kan, het zelf, kan ik datzelfde nummer ook heel mooi zingen.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 Daarvoor Alicia Keys, de Empire State of Mind. Die stond vorige week nog op 2 en gaat deze week naar 3 toe. Het is een dus aardig stuivertje wisselen voorin. Wie is dan de nummer 1 van Europa? Vijf weken staan ze al in de lijst.